This old man and me We're at the bar and we We're having us some beers And swapping the night on cares Talking politics Blonde and redhead chicks Old dogs and new tricks And habits we ain't kicked We talked about God's grace the hell we raised Then I heard the old man say God is great, beer is good And people are crazy him again Then one sunny day I saw the old man's face Front page obituary He was a millionaire He left his fortune to Some guy he barely knew His kids were mad as hell me, I'm doing well. And I drop by today to just say thanks and pray. And I left a six pack right there on his grave. And I say, God is great, beer is good, and people are crazy.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 Every move I make feels lost with no direction My faith is shaking Daar heeft zij een cd mogen opnemen. En dat wilde ik nog zeker voordat ze begon te zingen. Deze Miley Cyrus, een nieuwkomer in de country scene. En misschien is het wel de familie van Billy Ray Cyrus. Ik zal het eens even op gaan zoeken of ik dat eh, terug kan vinden ergens. A Little Bit Stronger, de single edit van Sarah Woke Evans. Up late today and I still feel the sting of the pain But I brush my teeth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 Eh, beschreven op dit eh, CDX-cd'tje eh, welk koor er mee zingt op dit nummer Beautiful Every Time van Lee Bryce. En dit, dit is Ricochet. fastest gun Scarecrow to anything that slightly resembled love I won the chains of loneliness on my two cold feet But your touch had a million ways of rescuing me chance with no way to lose. In your arms, I feel the plains of paradise. Maybe you're in the driver's seat, turning begin dit jaar van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 to Garth, to George Strait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 this song's for you. If you go to church on Sunday and you try to do what's right, this song's for you. But you've been known to drink a beer and raise hell on a Friday night, this song's for you. If you wish we did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

it's true. We want you to know this song's for you. Prachtig hè? Joey and Rory en Zack Brown. This song's for you. Tracy Lawrence, Up to Him. Geschreven door David Kent en Tim Johnson. I'm there at 8, not 801 and I'll stay late to get it done And tolerate the boss's son Good jobs don't grow on trees There's even rumors going round They're gonna shut this factory down It's gonna kill this little town If they send it overseas You can hope for the best And plan for the worst If lightning doesn't strike you first what's gonna happen in the end. I just work like it's all up to me and pray like it's all up to him. I got that Friday paycheck in my hand, us a bite from Uncle Sam. But no complaints, I understand It's the nature of the game Pay the water bill, electricity, the mortgage and that policy that takes care of my family. Should the good Lord call my name? And I just hope for the best and plan for the worst. If lightning doesn't strike me first, who knows what's gonna happen in the end? I just work like it's all up to me and pray like it's all up to Him. And at the end of the day, when I've done all I can, I drop to my knees and leave it all in His hands. And I just hope for the best and plan for the if lightning doesn't strike me first, who knows what's gonna happen in the end? I just work like it's all up to me and pray like it's all up to him. Like it's all up to him. last heartache It's almost closing time Just like that clock on the wall You're still hanging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 see Eh, bijna een, eh, een gospel zou je eh, kunnen zeggen. Hè? Your for your precious love, Larry Chance. I still pledge alliance. Austin Hicks schreef het zelf. En het is ook een nieuwkomer. He's torn Our flag has been daughters from many wars with honor Yet there's those who wanna see her fall I still believe trouw aan de vlag hoor, deze Austin Hicks. Maar ja, dat doet bijna elke Amerikaan als ze al van eh, high school afkomen. Hè. Als ze daar geslaagd zijn, dan moeten ze al trouw zweren aan de vlag. Williams Riley bracht een cd uit onder eigen naam. I'm Still Me, een van de mooiste nummers op die cd. Easy does it across the room, don't cut a rug like he used to, he just... shuffles around in those old Either in the way you're moving too slow Forgetting things that he ought to know His body and his bones might not agree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 remember as I stand here I love the way the sun shines On the path I'm leaving Over the hills and through the pines So goodbye As I may never come back again Although I may hope and pray Dick van Altena zelf geschreven en u hoort ook de lead vocals van diezelfde Dick van Altena. Hij heeft het zelf ook geproduceerd en heeft het op laten nemen door Ron Lieberten. She Daisy, zij hebben een bucket full of beautiful... Head on 十年的苦。 beautiful. We'll take off Sharon Osborne. Zij heeft het zelf geschreven hoor. Maar ja, dat zijn we onderhand wel gewend hoor. Van She Daisy. Bucketful of Beautiful. En hier heeft u weer Bob Meets Country. Thea Westcott. Geschreven door Sting. still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 Thank you.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 Ze was de weduwe van Andrei Sakharov, een van de belangrijkste mensenrechtenactivisten van de Sovjet-Unie. Winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede in 1975. Bonner werd in de jaren 50 lid van de communistische partij, maar in de loop der jaren raakte ze steeds meer betrokken bij een groep politieke dissidenten. Begin jaren 70 ontmoette ze Sakharov en trouwde met hem. In 1980 werd Sakharov door het Sovjetbewind verbannen naar Gorky, omdat hij kritiek uitte op de inval in Afghanistan. Daar woonde het echtpaar zes jaar, totdat Sovjetleider Mikhail Gorbachev hervormingen had doorgevoerd. Na de dood van haar man in 1989 richtte Bonner de André Sakharov Stichting op. Ze zette zich in voor mensenrechten, maar trad steeds minder in de openbaarheid. Bonner stierf in de Amerikaanse stad Boston, waar ze woonde. Jelena Bonner was 88 jaar. Bij een NAVO-luchtaanval op Tripoli zijn zeker vijf burgers om het leven gekomen. Dat zegt de Libische regering. Journalisten in Tripoli kregen een woonhuis te zien dat kennelijk bij de luchtaanval is verwoest. Of de NAVO inderdaad verantwoordelijk is, is niet duidelijk. Het bondgenootschap heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Libië zegt dat de NAVO bezig is de bombardementen te intensiveren. Dat daarbij steeds vaker doelen in woonwijken worden bestookt. In de Verenigde Staten is saxofonist Clarence Clemens overleden. Hij was een prominent lid van de E Street Band van Bruce Springsteen. Hij had wereldberoemde solo's in nummers als Jungle Land, Born to Run en Thunder Road. In 1985 had hij een solo-hit met het nummer You're a Friend of Mine. Clarence Clemens is 69 jaar geworden. Het weer. Vanochtend zijn er in het hele land buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt een graad of 17. Morgen is het wisselvallig, vrij veel bewolking en ook kans op een bui. Het wordt dan iets warmer.